Kees Groot met het NOS-journaal. In het stierenvechter om het leven gekomen toen hij in de arena ten val kwam en daarna werd aangevallen door de stier. De matador struikelde over de traditionele rode lap die hij gebruikte om de stier te lokken. De stier raakte hem in de zij met een van zijn hoorns. De man is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij overleden. Ook vorig jaar werd er een stierenvechter gedood door de stier. Dat was voor het eerst sinds het begin van de jaren negentig. In Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen zijn zo'n 4000 wandelaars van start gegaan in de Nacht van de Vluchteling. Ze halen geld op voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld of onderdrukking. De deelnemers leggen 40 kilometer af. Net voor middernacht was er anderhalf miljoen euro binnen. Dit jaar is er voor het eerst ook een start en finish in Amsterdam. De politieke partij voor Nederland, VNL, stopt ermee. Dat hebben de leden besloten. Bij de verkiezingen in maart haalde VNL geen enkele zetel. De voorzitter zei op de ledenvergadering dat de partij zowel politiek, financieel als organisatorisch weinig ambities heeft om door te gaan. Vorige week stapte Jan Roos op als partijleider. Hij zei toen al dat hij verwachtte dat VNL zou worden ontbonden. Drie mannen in de VS zitten vast op verdenking van een opvallende diefstal. Volgens de politie hebben ze ongeveer 6000 dozen avocado's gestolen... met een waarde van omgerekend ruim 268.000 euro. De verdachte werkte bij een bedrijf dat de vruchten verkoopt. Ze leverden de avocado's via de achterdeur aan onwetende klanten. De opbrengst staken ze in eigen zak. Avocado's zijn populair en daarom is de prijs gestegen. Het weer, vannacht kan mist ontstaan bij minima van 12 tot 15 graden. Morgen overdag weinig wind en volop zon.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 She keep me up all night. This is what it sounds like. with your love on. Wrap me up on with your love and hold me. Wrap me up on with your love on. Wrap me up on with your love and hold me.